Door Negens met het NOS-journaal. VVD Tweede Kamer Hand en Broeke treedt per direct af. In een verklaring erkent hij dat hij in 2013 een kortstondige seksuele relatie heeft gehad... met een jonge medewerkster van de fractie... die hem daarna heeft beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu HP De Tijd dat verhaal naar buiten heeft gebracht... spreekt ten Broeke van een onbeheersbare situatie... en daarom stapt hij op als Kamerlid. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Na verluid is het voornaamste punt van discussie opnieuw het schrappen van de dividendbelasting... en dan vooral de dekking van die maatregel. Twee weken geleden werd duidelijk dat de omstreden maatregel mogelijk 600 miljoen euro meer kost dan eerder werd gedacht. De valse bommelding die op 9 juli tot vertragingen leidde op Eindhoven Airport... was het werk van een jongen van 13. Hij had aan boord van een vliegtuig dat klaar stond om naar Edinburgh te vliegen een tekening achtergelaten waarop stond hoe je een vliegtuig kunt laten ontploffen. Hij wordt niet vervolgd vanwege zijn leeftijd en omdat hij niet de bedoeling had een bommelding te doen. De Pakistanse politie heeft een protestmars wegens de cartoonwedstrijd van PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed tegengehouden. Duizenden aanhangers van de streng islamitische TLP waren onderweg naar Islamabad, maar op zo'n 160 kilometer van de hoofdstad mochten ze niet verder. De betogers zeggen dat ze niet zullen wijken en dat de politie hen zal moeten vermoorden om de mars tegen te houden. De man die Geert Wilders op Facebook met de dood bedreigde en in Den Haag werd opgepakt, moet vandaag voor de rechter komen. Die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Het weer wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De grootste kans op een enkele bui is in het oosten en noorden. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen is in het noorden een bui mogelijk.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 2, eh, 104.5, eh, in de ether op 106.9. En het internet kun je kijken en luisteren en dan tik je even in zfm-live. aflevering 247 zei ik, ja. We gaan naar de 250 en die wordt speciaal. Dus uh, zet je maar van schrap. Mijn naam is Bart van der Meer. En we gaan luisteren naar Little Richard en The Sweet. Veel plezier. wish you could. 1978 en de heren van Sweet hadden genoeg van de glam rock. Funny Funny, Papa Joe, Coco, allemaal giganten van hits. Maar ze hadden het wel gezien. Ze gingen een eigen koers varen en dat deden ze met deze Love is Like Oxygen uit 1978. En eh, we begonnen met Bama Lama, Bama Lou van Little Richard uit 1964.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 Et les bon aujourd'hui et les fleurs sont si belles. J'espère qu'elles ne pleure pas et vous avez toujours l'amour. And La Vita, onder die titel werd het nummer bekend van Raymond Froggett. En later heeft Dave Clark 5 onder de nummer Red Balloon er ook nog een hit mee gescoord. En in het tweede uur hoor je de naam eh, Raymond Froggett nog een keer langskomen. Um, en hoe dat zit, dat hoor je dan wel. We gaan naar de UK Top 40 van 50 jaar geleden. 30 augustus 1968, vier nieuwe binnenkomers. En de eerste vinden we op 38. Hier zijn de Four Tops en Yesterday's Dreams. yesterday's dreams today are all sorrow just like your love girl fading away yesterday's love won't last till 38 Yesterday's Dreams van de Four Tops. Twee plekken hoger vinden we de groep Grapefruit en Come On Marianne. 36 de groep Grapefruit. Ook eh, op het Apple label platen uitgebracht. Met Come On Marianne op 36 dus. Maar eh, geen grote hit geworden. En ze zijn nooit echt gigantisch doorgebroken. Jammer voor de jongens. Eh, we gaan twee, drie plekken hoger weer naar 33. Naar de status quo en Eyes in the Sun. Since a little boy I've left alone and loved so many more But when she touches me I'm on the way, I'm underneath the floor like a cat. Nieuw op 33, Status Quo en Ice in the Sun. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is eh, nummer 31. En dat is dan... De klapper van de week. En dat is Leapy Lee en Little Arrows. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue. he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue. A little arrows for me and for you. You're body every now and then. Whoa, whoa, the pain. Some folks are run and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape. So why not face it and admit that you love those little arrows when they hurt a little bit? pouring out of the blue. Little arrows for me and for you. You're falling in love again, falling in love again. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody. everybody 1964 was het eh, jaar eh, van deze plaat. Eh, de plaat was 12 by 5, een album van de Rolling Stones. En het nummer heette 2120 South Michigan Avenue. En dat was het adres van Chess Records Studio. Weet je dat ook weer. McGuin, McGinn, Clark en Hillman waren alle drie lid van de, BGS, van de ik zeggen. Van de Birds. En die hebben met z'n drie ook nog een leuke hit gehad. Een single, Don't You Ride Her Off. I see 1979. Chris, eh, Chris Hillman, Gene Clark en Roger McGinn. Of Jim McGinn, wat je wil eigenlijk. Eh, die eh, brachten Don't You Ride Her Off uit. En dat waren alle drie leden van de Birds geweest. En die Birds die ga je zometeen horen na de tip van Willem. Ehm, en dat is een groep uit Amerika. En die heeft hij niet voor de eerste keer gekozen als tip. De groep heet Venice. En wat helemaal bijzonder is. Alle, drie, alle vier de leden zijn Lennons. Niet, geen familie van, maar wel Lennon. Twee broers, twee keer twee broers. Dus ook volle neven. En eh, die hebben een band opgericht. En Willem heeft daar al een aantal keren een track van eh, als tip doorgegeven. En nu is het een nummer van een LP, een live LP, opgenomen in, eh, het, in Carré in Amsterdam. live at the Royal Theatre Carré in Amsterdam. En dat is uit 2003. En daaruit blijkt dat ze niet alleen eh, in staat zijn... om rustige, melodieuze nummers te brengen... maar ook stevig tekeer kunnen trekken. Hier is Venice met Most of Us. Die DVD eh, live at the Royal Theatre Carré in Amsterdam. Ehm, en ik had The Birds beloofd van het album Notorious Bird Brothers. is Going Back. little tijdloze muziek uit 1968. Eh, The Notorious Bird Brothers, dat was het album. En dit waren The Birds met Going Back. Ehm, <laughs> het volgende nummer komt uit 1989. En dat past precies in de muziek van de doelgroep waarvoor we draaien. Maar ehm, dit is de allereerste keer dat ik een nummer ga draaien van Belinda Carlisle. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende alleen haar naam maar... Haar repertoire was mij totaal onbekend. En ook het nummer wat we gaan draaien, dat <laughs> kende ik niet. Maar op de een of andere manier kwam ik erachter... dat ze een hele beroemde solo-gitarist had ingehuurd. Althans ingehuurd, waarschijnlijk gewoon gevraagd... of hij even wat wilde komen spelen op dat nummer. En dat heeft hij gedaan. Eh, je moet even drie minuten wachten voordat hij begint... maar dan hoor je ook de solo van George Harrison. Hier is Belinda Carlisle en Leave a Light On. Light On, Belinda Carlisle uit 1989. Met eh, behulp eh, van George Harrison als solo-gitarist is dat nog een hit geworden. In ieder geval in Amerika, dat weet ik zeker. Rook Williams, die begon met zijn groep Rook Williams en de Fighting Cats... had wel wat succes, maar de grootste hit kwam met Rook's Family. Hier is eh, Get Yourself a Ticket. a silver trinket for the days of long ago When walking with your dog can let your memory change You can play cards uh-huh. You're walking through the world with the Cecil and the Swinks And you built the silver house for your dog and Mary Jane in the sandpit uh-huh. And you always were the father And your dog, he was your son Mary Jane, she was the mother, and you go back to the days of fun. Na na na na na na na na na na na na na The watcher came along and asked you, Hey neighbor, what about to drink? And then you got your glass of lemon, and the water was your biggest friend. and let your route to the circus. Uh-huh. You looked into the sky and a man with his wife was sitting on the swing. It flew and waved like a airplane. Uh-huh. And you said I'm gonna buy a lion And I want an elephant too Then I'm gonna make myself a circus And a flowers Mary Jane It isn't really much I need. And you built yourself a crazy shelter for a cedar's in your Shooby Dooby Doo Da Day. En dit was eh, Stevie Wonder. En dat kwam uit het jaar 1968. De volgende plaat is Morning Dew van de episode 6. En ik eh, ben jarenlang in de veronderstelling geweest... dat Long John Baldry daar de lead zong. Totaal niet waar. Het werd gezongen door Ian Gillen... en de basgitaar werd gespeeld door Roger Glover. Dat is dus een beetje de helft van Deep Purple... Um, Morning Dew was een hit voor de episode 6. Episode 6 en Morning Dew. En het is niet zo gek dat ik dacht dat Long John Baldry de zanger zou zijn geweest. Want Long John heeft het nummer namelijk zelf ook opgenomen. Ja, en dan raak je wel eens in de war. Eh, we gaan even wat uh, eh, 1950s draaien. Twee achter elkaar. De Maguire Sisters met Sugar Time. En de schrijvers van dat nummer werden geïnspireerd door Honeycomb van Jimmy Rogers. Ja, ja, ik dacht dat ik die twee platen achter elkaar nog wel even kon draaien... maar dan had ik hooguit 30 seconden van Jimmy Rogers kunnen laten horen. Dat gaan we niet doen. Dus we sluiten af met de overture from Tommy...